Gitaristen. Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een delegatie van de Tweede Kamer brengt vandaag een officieel bezoek aan Srebrenica. Het is voor het eerst sinds de val van de enclave in 1995 dat dat gebeurt. In de afgelopen 16 jaar zijn wel individuele Kamerleden en ministers in Srebrenica geweest. De vaste Kamercommissie voor Europese Zaken is nu in Bosnië... vanwege de mogelijke toetreding van dat land en Montenegro tot de Europese Unie... En die commissie bezoekt dus ook de enclave. De Kamerleden zullen praten met nabestaanden van de duizenden moslimmannen... die door, daardoor Servische troepen zijn vermoord. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel... hebben de afgelopen avond in Frankfurt met elkaar gesproken... over de crisis in de eurolanden. Maar na afloop wilden ze niet zeggen wat er is afgesproken. Ook andere aanwezigen, zoals de voorzitter van de Europese Commissie Barroso... en de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy... zeiden na afloop niks. Merkel en Sarkozy zijn het nog steeds niet eens over uitbreiding van het noodfonds EFSF. En ze willen wel één lijn trekken in de aanloop naar de belangrijke Europese top van zondag. Het crisisoverleg in Frankfurt was in de marge van de afscheidsreceptie van de Europese bankpresident Trichet. Hij is opgevolgd door de Italiaan Draghi. Het Griekse parlement gaat akkoord met een wetsvoorstel over nieuwe bezuinigingen en belastingverhogingen. Alle 154 leden van de regerende socialistische PASOK-partij stemden voor. Om de wet te bekrachtigen moet komende dag nog over de precieze invulling worden gestemd. De wet is nodig om het volgende deel van de miljardenleningen te ontvangen. Het geld van het IMF en de EU moet het land behoeden voor een faillissement. Terwijl het parlement debatteerde waren er in de hoofdstad Athene felle gevechten tussen demonstranten en de oproerpolitie. Meer dan 100.000 mensen betoogden tegen de nieuwe bezuinigingsronde. Een 48-uur staking heeft het Griekse openbare leven lamgelegd. Het weer, vannacht in de kustprovincies een paar buien. Elders droog en opklaringen. Overdag in het hele land lichte buien, ook af en toe zon. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Hoe word ik brilkenner in één nacht? Nummer quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne Hier is Theodor Holman. Ja, dames en heren, goedenacht. Wij gaan tot zes uur... Eh, deze ochtend praten over Jacques Brel. En we eh, doen dat ook. We gaan praten over zijn levens en liefdes. En natuurlijk draaien we zijn aller, aller, allermooiste nummers. Eh, in het kader van hoe word ik een Brel-kenner in één nacht. En ik doe dat met een eh, van zijn biografen, moet ik zeggen... maar een Nederlandse biograaf, Mohammed El Vers... Eh, die heeft de biografie Jacques Brel geschreven. Ehm, en we zitten hier in een, in een audiocafé, zou je kunnen zo, eh, doen. Dat, zo noem ik dat maar even. het is hier... Ehm, nou, wat, ja, hoe heet het café nu? Eh, nee, dat, Crazy Horse Saloon, eh, dat kon niet, hè? Nou, doen we het volgende uur. Crazy oh. Horse Saloon <laughs> is het volgende uur. Waarom wil je dan zo graag naar de Crazy Horse Saloon? Ja, dat eh, kende ik van de Willem Sparkweg. <laughs> Moet ik even uitleggen, want uh, Mo en ik hebben vroeger bij elkaar... Wij waren buren en wij hebben daar... Mo werkte in een platenzaak. En menig plaat is van zijn zaak naar mijn eh, eh, tienerkamer gegaan. Zo was het ongeveer. En naar je vader. Die, en naar mijn vader. Die, Purple kocht bij mij. Ja, inderdaad. Verdomd leuk dat je dat zegt. Ja. Dat was ik alweer vergeten. Ja, ik niet. Vergeet, zoiets vergeet je nooit meer. Een klassiek liefhebber. Maar ik, ik doop dit café, dit uur, eh, doop ik Le Moribond. Ik ga even E- even, even citeren in het Nederlands. En dan gaan we het nummer draaien. Vaarwel. <clears throat> Hebben we net gedraaid. Ja, maar dat gaan we straks door Bril laten. Maar ik wil even de vertaling laten horen. Vaarwel Emiel, ik mocht je graag. Vaarwel Emiel, ik mocht je graag niet waar. klonken met dezelfde wijn. Verdronken op hetzelfde wijf. We zongen met dezelfde pijn. Vaarwel Emiel, nu ga ik dood. En in de lente is dat zwaar, niet waar, Maar bij de bloemen heb ik jou. Jij bent mijn goede genius. Je zult wel zorgen voor mijn vrouw. Lach me uit, dans me uit, drink me uit en word goed zat. Lach me uit, dans me uit en leg mij maar in dit gat. Philip Jordens, jij zit ook aan tafel. is dit nou een van zijn beroemdste nummers, of niet? Ehm, ik, het verbaast mij altijd als ik, als ik zelf een uh, breng... hoe eh, mensen toch mij er altijd op attenderen... dat ik dat of dat nummer niet heb gezongen. Dus iedereen heeft eigenlijk zijn, zijn favorieten. dat mhm. blijkt dan toch. En in zo'n set die ik dan samenstel... kan je hooguit 24 nummers of zo brengen. dus er zijn <laughs> altijd Kill Your Darlings nummers die niet gebracht worden. En dan moet ik eerlijk bekennen, Le Moribond zit daar niet al te vaak bij. Maar op een of andere manier zit het toch in het collectieve geheugen. Dus ja. is het toch ergens een van de bekendste bruilnummers. We gaan er even naar luisteren. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins, on a chanté les mêmes filles, on a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais. On n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, la paix dans l'art, car vu que t'étais son confident c'est que tu prendras soin de ma femme. Et Je veux qu'on je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on je veux qu'on quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui. Alors que toi, t'es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que t'étais son amant. Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on arrive je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans le trou Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on veut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais mais je pars aux fleurs, mes yeux fermés, ma femme, car vu que je les ai fermés souvent. Je sais que tu prendras soin de mon âme Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans le temps dames en heren, er is hier een eh, enorme ruzie uitgebroken. Waarom ben je nou boos, eh, Mo? Ja, ik vind, dit, dit heeft Brel ooit op... Uh, Filip zei het net al, dat heeft Brel dus ooit opgenomen... omdat hij contractuele verplichtingen had... en omdat hij gewoon geen nieuwe nummers had... heeft hij zijn oude dingen nog eens een keer opgenomen met... ja, je vindt dit helemaal niks? Ik vind het een prutversie, om je eerlijk te zeggen. <laughs> weet jij, Filip, weet jij hoe dat komt dat hij dit heeft op? Jij, vindt het wel, jij, vond het wel leuk weer. Ja, Geweldig. Ik, ja, ik, eh, ik, bedoel, ik vind het muzikaal vind ik het niet eh, hoogstaand of zo. En ik, ik, ik hou ook meer van de originelere versies, zeg maar. Want dit, is, dit is en blijft toch nog altijd een brelnummer. Maar ehm, ik vind het ook zo leuk dat hij het wel gedaan heeft. Gewoon omwille van contractuele verplichtingen. Dat hij toch... Dat, dat wordt altijd dan ook weer niet verwacht van een artiest dat hij zich aan contracten gaat houden. En Brel doet dat dan weer net wel. Ja. Volgens, mij deed, ook dit, volgens mij deed, hij het om de, om de platenmaatschappij te fokken van hier tot gunde. Ja, dat zal er zeker ook mee te maken gehad hebben. En <clears throat> ja, ik vind het ook... Eh, eh, dat, vind ik ook altijd zo belangrijk aan, aan, aan Brel. Want als ik het heb over Brel, want dan heb ik het niet alleen over de mens Brel... maar ook over de, de, het repertoire Brel en wat hij probeert uit te dragen. En dat is ook van... Een van de belangrijkste boodschappen vind ik altijd bij hem... is dat je mag falen, dat je fouten moet maken. Dat dat juist, zoals hij zelf zei, het ultieme bewijs is van vrijheid. En dat, ik vind het juist heel goed van dan heel foute dingen te doen ja, ik vind het heerlijk eigenlijk. Ja, ja wat leuk. ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dat, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik zo van Brouw hou. Mm Het tegendraadse. Ja. Dat vond ik... Dat is, ja, en tegendraads, je... het is authentiek Ja, tegendraads. authentiek tegendraads. ja, maar dit is, dit is tegendraads om onder de contractuele verplichtingen uit te komen. En ik ah, denk dat jij vindt dit ook leuk. Dit vind jij, jij, kan hier ook om lachen. Ik vind dit prut. <laughs> Eh, toch in dit lied, hè, waar we het eh, over, eh, wat we net hebben gehoord... Eh, daar, zit eigenlijk toch weer die merkwaardige visie op vrouwen in. Je zou het bijna een soort vrouwenhaat kunnen noemen. Dat hij zegt, kijk voor ze uit, ze luizen je erin. Nee, hij zegt die gewoon van... Uh, hey, straks... Uh, hey Miel, als je straks... jij hebt altijd goed voor mijn vrouwtje gezorgd als ik er even niet was. Ja. En eh, nou, laat we even lekker staan. Maar ik, had toch niet het idee, ik heb toch niet het idee, als ik zijn oeuvre beluister en lees... dat hij nou eh, zo heel erg positief over de dames was. Nou, is dat toch iets is waar je voor uit moet kijken, hij, vind is je net, niet? Hij is net, nou ja, gewoon, kijk, ook zeker in, in, in die tijd was het wel zo... van als je eenmaal... Kijk, het was een rare tijd. Een vrouw die had hij in die, in die tijd gewoon... Maar goed, als aan een goede kerel kwam... en dan bij voorkeur een advocaat of een dokter of weet ik veel wat... Hmm. dan was voor de rest van haar leven was, zat ze gebakken. Ja. En die kerel die moest, eh, ja, die moest maar zorgen dat hij dat hele zootje onderhield. En om dezelfde tijd wierp, mevrouw Brel weer een dochter. Ja, en dat was goed. Maar, maar denk jij niet dat hij gewoon toch een beetje... Wat denk jij, Filip? Dat hij niet, had hij niet gewoon een beetje een hekel aan vrouwen? Eigenlijk heel erg. Nee, in tegendeel. Dat hij bang voor ze was? Hij was ongetwijfeld, ja, terecht laat ons zeggen, bang voor vrouwen. Maar, denk maar aan ehm, Eva. Terecht? Wat hoor ik nou weer? Ja. Heren. De hele Bijbel staat er vol <laughs> mee. inderdaad. Het eh, begon al niet zomaar. Hoe heet ze weer? Batsebe bij David. En, eh, ja, eh, ja. nog maar iets iemand te doen. Ehm, maar ik denk, het is een misverstand, zoals zo vaak bij Brel. wordt ook gezegd dat Brel uh, anticlericaal was, dat hij eh, anti, oh eh, of, of anti-burgerlijk was. Dat hij anti-Vlaming of Flamingant was. Terwijl ik denk, was gewoon een van de grootste flaminganten die er op de aardbol rondloopt. Ehm, maar en, even, een... even, zo met, met vrouwen. Alleen, en, en dat, is, dat, dat spreekt voor mij wel uit, uit het repertoire. En dat is weer een citaat van hem. Dat hij op een bepaald moment zei van... Je ne dis pas que la femme est méchante. Hmm. Ik zeg niet dat de vrouw gemeen is. Je ja. dis que l'homme est con. De man is gewoon de, man is een klootzak. En man is een dat is, eh, is gewoon, die laat zich constant in het ootje nemen. Zoiets is het eigenlijk. Dus in zekere zin moet alert zijn eh, voor vrouwen, omdat ze gewoon veel verstandiger ja, ze zijn. Hebben een maar ik wil niet meer gelijk halen, maar eigenlijk zeg je toch... let op voor vrouwen, want ze luizen je erin, wat ik daarnet zei. Nee, je zegt eigenlijk, eh, mannen, probeer eens wat verstandiger te zijn. Probeer eens wat slimmer te zijn. Ja. Je niet meteen te kwijlen als je een... Eh, <laughs> ja, maar ja, want, kijk, ik vind hem wel heel erg anticlericaal. Er is een anekdote bijvoorbeeld van hem, dat hij op een eh, iedere keer als hij een priester tegenkwam... dan ging hij, eh, maakte hij met zijn vinger een pistool en dan zei hij pang, pang, pang. Tot er een priester zei, eh, waarom doet u dat? En toen zei hij, ja, ik eet priesters voor mijn ontbijt. Mhm. Wat ik een geweldige uitspraak vind. <laughs> Ja, dat zeg je toch niet als je een, klerikale figuur bent. Hè? Echt behoorlijk verzet tegen de, tegen de kerk. Ja, hij zocht altijd wel een beetje de controverse en de ruzie op... maar dat, dat doe je natuurlijk alleen maar met mensen waar je ook iets mee hebt, waar, de, waar, waar, je omgeeft. Ja. Ik, ik maak ruzie met mijn, met mijn vriendin, ben niet getrouwd, maar dat is iemand die mij zeer dierbaar is. En net net met haar maak ik natuurlijk enorm veel ruzie. Net omdat ik zoveel om haar geef en ik hoop vice versa. Dus ik denk dat het bij Brel iets gelijkaardigs is. Ja. Wat, wat, wat had hij trouwens met die vriendinnetjes? Kwam hij daar makkelijk aan, Mo? Ja, die, je weet toch hoe dat gaat, Theo? Je, hebt zelf, je bent zelf ook artiest geweest, dus je weet dat ze zich aandienen voor het podium. Ja, maar dat weet de luisteraar niet, hoe het makkelijk het mij afging. <laughs> <laughs> <laughs> nou, kijk, het was eh, iedere, iedere artiest, eh, hoe oud en lelijk ook... die heeft altijd een bepaalde groep mensen die hem interessant vinden... omdat hij artiest is. En Brel was natuurlijk zeker toen hij echt doorbrak, was hij natuurlijk heel populair. Dat vergeten mensen wel eens. Mhm. Maar mhm. hij was wel eh, de grote ster in Frankrijk in die dagen. Ja, ja, ja, Op een andere bekende Belg na Jean-Philippe Smet, oftewel Johnny Holiday. Ja. Was het, eh, wie, was Madeleine eigenlijk? Weten we dat? Van, van de bushalte bedoel je? Ja? Ja, dat was een... Eh, ja, er is een meisje geweest. Er zijn diverse dames geweest die claimden... ik ben Marieke, ik ben die, ik ben die, ik ben dat. Maar ja, we weten. Brel kon niks meer zeggen. <laughs> Dus ja, eh, hij, ik vind hem zelf erg sterk in dit nummer. Want hij is altijd heel goed geweest in het, eh, in het bezingen van een man... Nou ja, die een kon is, zoals jij dat zegt, die een blauwtje loopt. Laten we naar het nummer gaan luisteren. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30 33 pour manger des frites gêne. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie elle est tellement tout ça, elle toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines. Et Madeleine n'arrive pas, ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de gêne Madeleine n'arrive pas, Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mais je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, ce soir j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas, elle est. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie. Madeleine qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai des lilas, le porterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime et Madeleine. Oh ja, heerlijk. Ja, Madeleine. Ja, het is je, je, je, het, ook weer lekker die dansmuziek. In Charleston is dat geweest. Het, het, er zijn verhalen van een bekend... Ehm, dat hij zijn foto, vooral bij zijn eerste, ken jij dat? Eh, dat hij zijn, zijn, zijn portret liet photoshoppen. Weet jij dat? Nee, natuurlijk niet. Hij is, het... bullshit. Omdat, omdat, ze, omdat hij zichzelf niet mooi... Hij vond zichzelf niet mooi Hij Die zijn voortanden een beetje kleiner maken. Of, de platenbazen vonden hem niet mooi. Ja, nee, niemand vond hem mooi. Het was een paard, zeiden ze. <laughs> ik, wil, ik wil nog even het hebben over Jojo. Jo, ja, ik weet niet hoe je dat Jojo. Jojo. Jojo. Wie was Jojo? Hij was eigenlijk een geluidstechnicus, maar voor hem heel belangrijk. Eh, was een ik, denk, ik, denk, ik denk zijn beste vriend eigenlijk. Gewoon eh, zijn maatje. Zijn, eh, de man die hem overal doorheen sleept. En jij hebt hem ontmoet? Wat voor een man is het? Ja, dat was een, een soort... Een soort, een soort ja, hoe moet je het zeggen? Leek op een soort nachtclub-eigenaar, vond ik. <laughs> <laughs> Grote man was het. Ja. hij, hij, hij ving de vliegen af voor, uh, voor Sjaak. Ik bedoel, Brel die eh, hield zich allemaal eh, lekker weg en Jojo loste dat op... Eh, ja. Als wat aan de hand was. Nou ja, bekende geval. de, de uitbetalingen, die regelde Jojo altijd. Ja. En in die tijd ging dat altijd keurig cash. Ja, dus dan hadden ze weer geld. Jacques Brel had dus geen pauze. Normaal was het zo dat je als artiest kreeg, je de pauze... kreeg je de eerste helft van je salaris. En, en aan het einde kreeg je de rest. Ja. En bij Brel moest dat meteen van tevoren... op het moment dat hij klaar stond, moest... Anders Anders trad hij gewoon niet op. Nee, Dat eh, nou, het, is nooit niet gebeurd hoor, niet zover ik weet, maar daar werd mee gedreigd dan, ja. ja. En, en dan gingen ze meteen, gingen ze dan met z'n tweeën het nachtleven in? Dat lag er maar net aan. Brel, uh, Brel en Jojo, dat waren wel elkaars maatjes... die dus na afloop van de optredens... ja, dan zit je nog zelf vol met energie en... Maar van Amsterdam is bekend dat hij... Eh, hij is wel eens door Van Altena meegesleept naar de kring... En uh, nou, dat één keer geweest en dan wilde hij nooit van zijn leven meer terugkomen. Wat een <clears throat> kakkers vond hij dat daar. Ja? Ja. Ik heb altijd het idee dat hij gewoon van het ene café naar het andere ging... en dan eh, na afloop van het optreden eh, nog even met, met Jojo een bordeel pakte. dat is hier in Amsterdam, zoals bekend. Vlak voor het schrijven van Port Amsterdam. Hè? Dat is de, was hij inderdaad op hoerentocht. En Ernst van Altena vond dat helemaal niks. Die probeerden weer mee te krijgen naar de kring. Want daar mhm. zaten de betere literaire types. Mhm. En uh, nou, Brel had er helemaal geen zin in. En die belandde toen in eh, het café van de vader van René Vroger. Bollejan. Bollejan. Ja, en uh, eh, Bollejan was toen een, wereldster. Die verkocht dus meer platen als de Beatles in Nederland. Alleen, niemand wist dat, want dat waren vieze platen. Ja. Het waren ja. smerige liedjes en dat ging... dat, maar ja, Brel vond dat geweldig. En daar heeft nou, ah, hij heeft dus ook nog twee of drie nummers met Bolle Jan. gespeeld. Gespeeld ja. zelfs, ja. Vreemd genoeg nummers van eh, Gilbert Bécot. <laughs> ik weet ook niet waarom dat was. Oh ja? Ja, eh, ik heb uh, Bolle Jan vlak voor zijn dood... heb ik hem daar nog eens keer over gesproken. Want... En ja, die zei van ja, je bent en Dree, geloof ik. Of weet ik hoe dat nummer heet. Ja, ik weet het ook niet. Geen idee. Ik ben niet zo bekend met dat repertoire. Ik ben er ook niet mee bekend. Maar hij heeft toch ook met Johnny Meyer gespeeld? Eh, ja, eh, Johnny Meijer was in het orkest... Eh, nou, als Brel, Brel optrad met uh, groot orkest... Hè, hij had zijn eigen groep. We, altijd een, meestal een andere drummer. Die werd overal ter plekke werd gecharterd. Ja. En in Nederland heeft hij toen eerst met John Woodhouse... Gespeeld? Ja, gespeeld. Die zat in het orkest. Dus, ja, eh, ja, ja, ja, ja. En eh, hij heeft ook een keer met uh, Johnny Meijer... heeft hem ook een keer begeleid, ja. Oké, we, moeten, we moeten even ophouden, uh, jongelui... want er is een spookrijder en we keren zo bij je terug. Rijdt u op de A7 van Zaandam naar Den Oever... dan komt u tussen de afrit Avenhoorn en Abbekerk een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 van Zaandam naar Den Oever... dan komt u tussen afrit Avenhoorn en Abbekerk een spookrijder tegemoet. Tot zover. Ja, dames en heren, en u bent weer terug bij, eh, in café eh, Le Moribond... waar we eh, zitten met uh, eh, Mohamed El Vers. En, ehm, eh, om te praten over, over Jacques Brel. En ehm, eh, nu ben ik er even uit, want het komt door die spookrijder. Maar dat maakt helemaal niet uit, want we gaan gewoon dan weer een liedje draaien. Wat zullen we draaien? Weten jullie iets? Oh, we gaan laten zingen. Wie gaan we laten zingen? Filip. Filip, wil jij weer... <laughs> Je zit hier wel lekker aan tafel. Ja, maar dat... en een beetje lekker uit te zakken van de, de, de whiskies te genieten. Enorme fijne whiskies hier zo. Eh, eh, we gaan, uh, we gaan, jullie gaan spelen eh, Le Pommet du Petit Matin. Wat we net al gehoord hebben. De nutteloze. De nutteloze van de nacht. Il s'éveille à l'heure du berger pour se lever à l'heure du thé et sortir à l'heure de plus rien. Les paumées du petit matin, elles, elles ont l'arrogance des filles qui ont de la poitrine, et ils ont cette assurance des hommes dont on devine que le papa a eu de la chance les paumés du petit matin. Allez, allez, venez danser. Copain, copain, copain, copain, copain, copain. Venez danser. Ça danse, les yeux dans les seins. se blanchissent leur nuit Au lavoir des mélancolies qui lavent sans salir les mains les paumées du petit matin. Ils se racontent à minuit les poèmes qu'ils n'ont pas lus, les romans qu'ils n'ont pas écrits, les amours qu'ils n'ont pas vécus les vérités qui ne servent à rien, les paumés du petit matin. <laughs> Venez danser, copain, copain, copain, copain, copain, copain. Ah. venez danser, ça danse les yeux dans la salle. L'amour leur déchire le foie. Ah, ah c'était, c'était si bien. C'était, vous ne comprendriez pas, non, non. Les paumés du petit matin, ils prennent le dernier whisky, ils prennent le dernier bon mot, ils reprennent le dernier whisky, ils prennent le dernier tango, ils prennent le premier chagrin, les paumés du petit matin. Allez, venez, venez pleurer, copain, copain Allez, venez, venez pleurer. Ça pleure, les yeux dans la seine. petit matin. Bravo. Ja, Alano ah, Gruerin aan de piano. Echt prachtig, Alano. Schitterend. Kom lekker weer hier zitten. Um, we praten nog even door over dat nachtleven van Brel. Ben je daar jaloers op, Filip? Nee dat kan ik me gewoon... Ik, ik wel, namelijk. Ja, maar ik heb zelf, moet ik eerlijk bekennen, een heerlijk nachtleven <laughs> gehad. Alleen is het, ik heb het, ja, sinds een aantal jaren doe ik het iets rustiger aan. Maar <clears throat> ik vind de nacht gewoon sowieso stukken interessanter dan de dag. Ja, ik ook, absoluut. Ah, ah, ah, maar Brel die hield ook echt van die... wat we er net een beetje van Jojo gehoord hebben. Hij hield van, toch van mannenvriendschappen, hè? Ja, dat klopt. Ik denk, ehm, ja, het was echt een, eh, hoe moet je dat zeggen, zo'n maatjesman. Hè? Zo, ja. zo eh, ja, rondtrekken en, en, drinken. Mm. En vooral veel... Eh, lekker met mannen optrekken, vind je leuker dan, met vrouwen? Een beetje, een beetje zeuren, een beetje Ja, ik denk dat die vrouwen ook wel nodig waren om af en toe dan wel weer eens een, zoals men dat eufemistisch uitdrukt, dan een goed gesprek te voeren. Ja. <laughs> maar met de mannen was het gewoon lachen. Ken jij zelf dat soort vriendschappen? Eh, ja, ik denk... Och, vriendschappen, <laughs> het is, het is, eh, het is vooral een, een beetje een levensvisie, denk ik. Een beetje eh, lol hebben in het leven, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Maar het is natuurlijk ook een dodelijk saai leven als, als, als artiest... als je gewoon echt iedere dag moet optreden. Maar eigenlijk is het leven ook gewoon doodsaai, ja, voor iedereen. Het is gewoon voor iedereen. Dus je moet het gewoon Het is voor ons ook doodsaai, man. <laughs> Je moet het gewoon leuk maken. maar, mensen zien Brel. Ze zien, hem de, ze zien hem dan inderdaad 60 minuten, 58 minuten duurde zijn optreden, om precies te mm. zijn. Dat had hij zelf heel goed getimed. Geen toegiften, geen toespraakjes, geen gehouden tussendoor. Eh, tussendoor wat, wat, fijn dat ik hier weer in eh, dit of dat ben. Niks. Nada. Eh, Bob Dylan was extreem wat dat daar gaat, maar Brel ging hem echt voor. Ik wil naar uh, Voir une amie Ken je dat? Ja. Vind je dit ook niet een prachtig nummer? Altijd een beetje een onderschat nummer? Of niet? Eh, goh, ik denk er nooit zo over na, over, over overschat of onderschat. Maar het is een heel mooi nummer in elk geval. Het is een prachtig nummer. Inderdaad. Maar door wie onderschat? Ja, eh, ik, ik, komt te weinig aan bod. Het, wordt, het, het, krijgt weinig airplay, zoals dat heet tegenwoordig. Je hoort het nauwelijks. Ik vind het een van zijn allermooiste nummers. Mhm. Eh, eh, ik hoor het wel eens uh, voorbij komen, maar dan wordt het als een liefdesliedje mm, gezien. Ja, het is dus Terwijl het, het, is het omgekeerde, eigenlijk. Het is een, dat is nou echt weer zo'n strijdbaar lied... wat eigenlijk mhm. over de politiek gaat. Het begint meteen al over de oorlog in Ierland. Mhm, maar toch, aan de andere kant is het ook weer wel een liefdesliedje. En dat hoor je heel heel mooi. De prachtige, mooie synthese tussen gevoeligheid en de opstandigheid... die eh, Brel zo typeert en kenmerkt. Laten we even luisteren. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre. il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. bien sûr ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans. Notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps va trop vite Ces métros remplis de noyés La vérité qui nous évite mais, mais voir un ami pleurer Bien sûr, nos miroirs sont intègres ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour il nous lacère mais, mais voir un ami pleurer. Ja, ik ga, ik ga toch eh, de laatste twee coupletten in vertaling eh, even voorlezen... van Benno Barnard van dit nummer, want dat vind ik gewoon prachtig mooi. En dat, die luiden... De steden lijken ongerijmd voor kinderen van 50 jaar. En onze liefde doet ons pijn, we zijn als vreemden voor elkaar. Natuurlijk wordt de tijd steeds harder, die metro's vol verdronkenen. De waarheid maakt ons steeds verwaarder, maar een vriend zien huilen kan ik niet. Natuurlijk zijn we half integer, zonder de moed om Joods te zijn... of de elegantie van een neger. We doen ons best, maar dat is schijn. En broeders worden er zoveel, belooft ons het bekende lied... dat we van liefde elkaar kelen. Maar een vriend zien huilen kan ik niet. Prachtig mooi. Ik, ga meteen door naar... Ehm, eh, ook in verband met de tijd, naar eh, het lied over Jojo, die, die vriend van Brel... die hij eind 54 ontmoette... en met wie hij een hele diepe vriendschap eh, had... zoals je al verteld hebt, Mo. Ehm, hij raakt wat op de achtergrond als hij eh, zijn laatste vriendin eh, heeft. Die, die, die, die komen ook nog over. Medley heet ze, geloof ik, hè? Met, ja, maar toen was natuurlijk ook... Het, het, het, het, het, het, toeren was natuurlijk ook al lang afgelopen toen. De toeren was afgelopen. Hij had eigenlijk al een punt achter zijn carrière gezet. Hij maakte films en eh, hij nam nog ieder jaar zoveel hij kon... in ja. zeker een plaat op. kom straks. Ik wil, even oh, ik wil meteen naar, naar, naar, naar Jeff gaan. Anders hebben we geen tijd meer. En dat wil ik toch echt even laten horen. Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Et tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent notre tête sous ton camp de ce trottoir. Viens, je viens, viens, viens, viens. Il me reste trois sous, on va les, les boire chez la mère Françoise. Viens, je viens, viens. Il me reste trois sous, et si c'est pas assez, ben, il me restera Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André. Paraît qu'il y en a de nouvelles. On chantera comme avant, on sera bien tous les deux. Comme quand on était jeunes, comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de sangloter, arrête de te répandre, arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens, Jeff viens, viens, viens. Il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi et on sera espagnol. Je viens, viens. Comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol. Je... Puis on se trouvera t'es encore triste, ou rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau, Jeff, comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivron. Allez, viens, Jeff, viens. Ouais, ouais. Ja, en eh, een prachtig mooi lied over de ene vriend die de andere troost. Nee, je, je bent niet alleen, droog je tranen. We gaan zuipen en nog meer zuipen. En daarna gaan we naar de hoeren en ben je al je verdriet vergeten. Ondertussen is ook weer aan tafel komen eh, zitten George, George van der Pannen. Straks gaat hij zelf ook weer zingen. Ehm, maar ja, ik, ik, jij hebt een favoriet lied, hè? Dat is uh, L'amour et mort. Ja, eh, wil je er nu over praten? Of zullen ja, we eerst even... praten. <laughs> ja, maar, ja, of zullen we het eerst laten horen? Ik weet niet wat het beste eh, is. Uh, Nou, laten we het horen. Laten we het eerst horen. Want dan praat makkelijker. Laat, doe, doe maar meteen, ja. Ils n'ont plus rien à se maudire. ils se perforent en silence. La haine est devenue leur science, les caries sont devenus leur rire. L'amour est mort, l'amour est vide. Il a rejoint les goélands. La grande maison est livide, les portes claquent à tout moment. Ils ont oublié peu, Strasbourg traversé en riant, leur avait semblé bien moins grand qu'une grande place de banlieue. Ils ont oublié les sourires qu'ils déposaient tout autour d'eux quand je te parlais d'amoureux. C'est cela que j'aimais décrire vers midi s'ouvrent les soirées brèche quelques sonneries. C'est toujours la même bergerie, mais les brebis sont enragées. Il rêve d'anciennes maîtresses. Elle s'invente son prochain amant ils ne voient plus dans leurs enfants que les défauts que l'autre il laisse. Ils ont oublié le beau temps où le petit jour souriait quand il lui récitait Hamlet nu comme un verre et en allemand. Ils ont oublié qu'il vivait à deux, il brûlaient mille vies quand je disais belle folie, c'est de ces deux que je parlais. Le piano n'est plus qu'un meuble. La cuisine pleure quelques sandwichs. Et eux ressemblent à deux derviches qui toupillent dans le même image. qu'elle chantait. Il a oublié qu'elle chantait. Ils assassinent leur nuitée en lisant des livres fermés. Ils ont oublié qu'autrefois ils naviguaient de fête en fête quitte à s'inventer à tu tête des fêtes qui n'existaient pas. Ils ont oublié les vertus de la famine et de la bise quand ils dormaient dans de valises. Mais nous, ma belle, comment vas-tu Comment vas-tu Ja, we maken jou hiermee gelukkig, hè, George? Ja. Waarom? Dat heel erg triest is. Ja, het is verschrikkelijk triest. Ik heb de tekst proberen te bestuderen, want mijn Frans is niet 100 uh, eh, eh, dus ik moest echt even dit liedje van tevoren even bestuderen. Maar toen ik het voor de eerste keer hoorde, ja. die eerste klanken... en het is eigenlijk hartstikke depressief natuurlijk. Want het gaat over een een verdroogd huwelijk. Ja, weer, en, zou je kunnen zeggen. Weer. ja. en, en, en, maar de, de indruk die ik, haf, eh, die ik had eh, de eerste keer... Ehm, kwam ook misschien wel door de beelden die ik zag. Want eh, je kunt dit ook op YouTube bekijken. En dan zie je dus filmbeelden met Barbara. Ja. Dus ja, ik, ik denk dat het van die film komt... Dat weet ik niet, maar het is echt een, het is prachtig opgenomen. En het lijkt wel van tien jaar geleden in plaats van 32 jaar geleden. Als je die beelden ziet. En grijzig en sober en... en ah, het is, het is, en, het is bijna filmisch. Dus Als je het hoort, is het bijna uit een film. Het komt ook echt... Het is een... Dus het is ook heel... Hij, film. ook eigenlijk heel filmisch. Maar jij bent zelf liedjesmaker. Ja. Ik weet niet, een fout woord. Nou ja, gewoon... Mag wel, hè? Ja. Je schrijft liedjes. ja. ja. Nou ja, zanger-schrijver. Luister, je, luister je ook eh, eh, zo naar Brel. Wat vind je goed aan die liedjes dan? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat, dat, ik, dat ik de muziek en de sfeer die hij erin legt... en behalve de woorden, maar nogmaals, het zijn best lastige zinnen in dit lied. Ik bedoel, ik, ik snap het niet allemaal, hoor. Nee. Eh, ik, kan, kan middelbare school Frans. Ja, ja, hun uitspraak is eh, best oké, maar ik kom niet zo diep erin, in die tekst. Eh, wat, wat me bij Brel heel erg bijblijft, zijn ook de melodieën... en de sfeer die die geeft in één lied. En dat heb ik nog meer met Ignace Suliage hetzelfde. Van, wow, dan moet ik wel mijn ogen sluiten en... en liggen en alleen maar luisteren op dat moment. Ja. het is, ook filmmuziek. Hè? Het is, het de, de, gewoon de orchestratie is bijna al filmmuziek. Ja, ja, ja. Het is, wat dat betreft is het ook niet raar dat hij... nadat hij is gaan zingen nog elf films gemaakt heeft. Het zat heel dicht bij elkaar. nee, maar toch is dat zo. Toen was regisseur geworden, volgens mij. Ja, ja, ja. ja. Einde, eh, eh, is, is hij een goed muzikant, vind jij? Vinden jullie? Vind jij? Even aan jou vragen. Vind jij, Filip? Vind jij hem een goed muzikant eigenlijk? Ja, ik, ja absoluut. Ehm, eh, ik bedoel, ja, de, de liedjes spreken voor zich. Maar zoals ik al zei bij het begin van de uitzending... ik denk wel dat... dat en nogmaals, dat heeft Brel zelf ook altijd toegegeven... dat een heel groot deel van het succes of, of de schoonheid en de poëzie zat denk ik ook echt wel in die samenwerking met die fantastische muzikanten waar hij eh, mee te maken had en waar ik mij dan ook weer bevoorrecht in voel van bijvoorbeeld hier vanavond met, of vannacht met Alano te mogen zijn die ah. ik eh, op, het, op hetzelfde schapje eh, durf leggen hoor. absoluut, als, absoluut. Als die, als van Brel. Ehm, en, maar, maar vooral die ontmoeting met François Robert die denk ik ja, echt Een, een arrangeur en, en die ik, ik vind het heel spijtig, want het is een aantal jaren geleden overleden. Ik vind het echt heel jammer dat ik hem nooit heb eh, kunnen ontmoeten. Want het, het moet een, ongelooflijk boeiende en lieve, zachte man geweest zijn. Ook die heel dicht bij Brel stond. En, en die toch altijd heel erg op de achtergrond is gebleven. Ook nooit echt in de openbaarheid over Brel eh, heeft willen spreken of zo. Maar gewoon echt en de muziek vooral aan het woord liet. En... Hij toerde ook niet, nooit meer met hem. Nee. Zou, jij, jij ook weer de muziek aan het woord willen eh, laten gaan? Ja, eh, ja natuurlijk. Ja. Naar de microfoon gaan. Die, die, die, staat achter mijn rug, dus dan kan ik je weer niet zien. Dus ik ga mijn stoel weer draaien. Wat ga je voor ons zingen? Livronje. Livronje. Oh, pracht. oh mooi. Prachtig. Hou hè? ja. remplis mon verre. Encore un et je vais, encore un et je vais. Non, je ne pleure pas. Je chante et je suis gay, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre. Ami, remplis Buvons à ta santé, toi qui sais si bien dire que tout peut s'arranger, qu'elle va revenir. Tant pis si tu es menteur, tavernier sans tendresse, je serai sous dans une heure, je serai sans tristesse. Buvons à la santé des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent à terre, je serai sous dans une heure. Je chante et je suis qu'est, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre. Ami, remplis mon verre. Buvons à ma santé que l'on boive avec moi, que l'on vienne danser, qu'on partage ma joie. Tant pis pour les danseurs qui me laissent sous la lune, je serai sous dans une heure, je serai sans rancune. Buvons aux jeunes filles qu'il me reste à aimer. Buvons déjà aux filles que je vais faire pleurer. Et tant pis pour les fleurs qu'elles me refuseront. Je serai sous dans une heure, je serai sans passion. Amis, remplis chante et je suis quai, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon fer. Ami, remplis mon fer. Buvons à la putain qui m'a tordu le Buvons à plein chagrin, buvons à pleine pleurs, et tant pis pour les pleurs qui me pleuvent ce soir. Je serai sous dans une heure, je serai sans mémoire. Buvons nuit après nuit, puisque je serai trop laid pour la moindre Sylvie, pour le moindre regret. Buvons puisqu'il est là serai bien dans une heure, je serai sans espoir. Ami, remplis mon fer encore un et je fais, encore un et je fais, non Je chante je suis gay, tout s'arrange déjà. Ami remplit mon verre, ami remplit mon verre, ami remplit mon verre, ami remplit mon verre, ami remplit mon verre. Yeah. Wow. Ah, schitterend. Prachtig. Dit is nou een van mijn lievelingsnummers. Echt waar. Dit vind ik zo'n prachtig nummer. Kan je, begrijp je waarom? Ja, als ik jou zo zie. Ja. <laughs> Met al die flessen. al die flessen om je heen. Leuk cafeetje heb je hier geopend. Nee, het is, ik vind het echt, echt schitterend. We moeten nog een anekdote kwijt. Want eh, er is een, een, een merkwaardig, eh, waar we het in het eerste uur over hadden... het huis met de pilaren. Die wil ik even van je horen als het kan. Het bekende eetcafé in Bergen. Wat is daar gebeurd? Nou, Brel eh, zou door... Eh, de VPRO. De VPRO, ja. De VPRO was het. En die wilde nou eens een keer Brel uit het theater halen... en hem in een omgeving neerzetten waar hij zich thuis zou voelen. Namelijk een kroeg. Ja. <laughs> en Brel was dus woedend toen hij erachter kwam... dat hij dus ineens in een kroeg moest zingen. Ja, want hij wilde liever voor grote zalen. Eh, hij kwam met een compleet programma. Hij wenste geen geouwehoer met regisseurs die met hun eigen ideeën kwamen... van gaat u eens even hier staan en dan eh, zingt u het eh, nummer De gehangene en dan moet u uw hoofd door het galgje stoppen. Ja, ja, ja, daar is hij ontzettend kwaad over geworden. Dat heeft hier in Amsterdam in Markant die plaat. Daarna nooit meer gezongen. Bob van Rooij daarna nooit meer gezongen. Het nummer mocht ook niet op de plaat worden gezet. Eh dus daar hield hij helemaal niet van. Hij kwam met een complete show. Dit is mijn show. Geen gouden hoer. Dit is het. En toen stond hij daar ineens in de open haard van het huis met de pilaren. En eh, eh, hij vond het verschrikkelijk. Hoe hij, vond hij zei, ik, ben al, ik, ik zing al jaren niet meer in kroegen, meneer. Maar ik heb ook begrepen dat op toen, toen het eh, klaar was, hij, was, zijn geld kreeg. Hij, hij was zo woedend dat toen hij zijn, zijn honorarium kreeg uitbetaald... Zij, zij, ze, gooide die dat zo, <laughs> de hele tent hoor. Ze, geef dat maar aan het Rode Kruis, zei hij toen. Ja. <laughs> maar Jojo praatte dat natuurlijk meteen netjes op, want die was ook niet gek. En eh, toen kreeg je ook nog een grote kaas aangeboden van de VPRO. <laughs> dus er zat, daar, eh, zat hij daar een woedende bril met een grote kaas op zijn schoot, in de auto. Jojo was dat geld aan het uh, oprapen. En toen eh, nam eh, Van Altena, ze vertrokken weer, wat ze moesten naar het volgende optreden toe. En Van Altena die eh, zei toen als afscheid, zei die uh, eh, bon fromage. <laughs> ken jij, ken jij eh, die... Eh, want die is op band hè, vastgelegd. Lange tijd is, wist niemand waar die was. Maar ze hebben hem boven water gekregen. Ja, het optreden met de huis met de pilaren. Ken jij die? Ja, ik ken de opname, ja. Ken jij hem ook? Ja, ik heb het ook gezien. Dat is, ik, het is wel een prachtig optreden. Ja, maar Brel is altijd goed gewoon. Ja. Wat is zijn mooiste optreden in beeld eigenlijk geweest? Oh, ik denk L'Olympia, La Dieu à eh, l'Olympia, denk ja? ik. Nou, tenminste, dat is goed, goed geregistreerd. Beste optreden, ja, is moeilijk te zeggen. Eigenlijk was Brel, eigenlijk... had hij geen, geen, geen hoogte- of dieptepunten wat optredens aanging. Dat zat altijd goed. Het was altijd ja, min of meer Vind je dat ook? Ja, nou, Sorry? Ehm, nou, ik dacht nog heel even na over, <laughs> over dat berghuis. En, ehm, mag u er iets over zeggen? ja, natuurlijk. te maken met, met het tuttige publiek wat er zat. Nou, ja, helemaal gek van werd. en dat was ook gefinancierd door bedrijven, dacht ik, zoiets. Nou, dus nee, het, café had, eh, café had het eh, optreden verbonden aan een eh, verplichte afname van een diner. dat was het een beetje. Ja, dat had hij echt een scheur. En Breel en Brel zat daar op te treden. En, en, en de, de, de, ja. prins der het zat in het eh, publiek. Ah, ja, die Roland Holst. Jij mag wel oom zeggen hoor, net was als de koningin. <laughs> ja, ja, ik vind het trouwens echt een, een heel mooi optreden. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ehm, eh, we hebben nog... Godverdorie, wat gaat dat weer snel. Eh, moeten we weer naar een cover luisteren? We gaan... Ja? Ja, ik, krijg allemaal dingen in mijn oren. Wat, krijg je nou? Nou ja, David Bowie gaan we naar luisteren. Weer zo'n kwam. Ja, David Bowie. De Amsterdam, de haven van Amsterdam. Nou, hij weet echt niet waar hij over zit. Doe maar. In port of Amsterdam There's a sailor who sings Of the dreams that he brings From the wide open sea In the port of Amsterdam There's a sailor While the river bank weeps to the old willow tree in the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born a hot, muggy moon by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'll show you his teeth Ja. Je, moet, je moet hierom kotsen, hè? Nou, ik vind, ik vind het raar om te merken dat die, jij dit het mooiste brelnummer vindt. Nee, ik vind het niet het mooiste brelnummer. Dat is fout. Ik vind het een mooi brelnummer, maar ik vind het leuk dat het eh, over Amsterdam gaat. Amsterdam is natuurlijk het, het beste bril, het meest populaire brelnummer. Kijk, ik had een eh, keuze tussen Huub van der Lubbe, die heeft het ook gezongen. En, eh, en, uh, Acta en de Munnik. Acta en de Munnik. En, Lisbeth List. Lisbeth List. En, en deze versie, toen dacht ik, nou, dit is misschien wel de lelijkste versie. Zonder meer. <laughs> maar, terwijl ik... ik, terwijl ik wat zeg je? Is Brel nou positief over Amsterdam in het nummer? Of is het meer een historie? of is het een grap? Jongens, hebben jullie wel een beetje aandacht ook voor Eelco? Die zit hier achter zo... Eh, het, het slot. Ja, die zit, die, ja, dat, is... Ja, prachtig mooi. Wat, kijk, goed is dat, dat je dat doet. Ik vind het ook zo prettig omdat ik dan in mijn papieren kan kijken waar, waar ik ben. Want dat ben ik al helemaal... Ja, Eelco, links is... Eh, wat zeg je? Je moet in de microfoon praten. Je moet in de microfoon praten. Oh, sorry, jij wat even een onderrondje over hoe slecht eh, David Bowie eigenlijk was. Ja, maar... In de... <laughs> is toch geen zanger? Ja, dan ga ik even vertellen wat we het volgende uur gaan doen. Eh, het volgende uur, dan eh, gaan we... Ja, wat gaan we dan eigenlijk doen? We gaan... Le Plapilly, gaan we dat, gaan we dat doen eindelijk? Nog een keer? Nee? <laughs> Ik ben op drie. Oh ja, natuurlijk. Ik loopt een uur voor. Ik loop een uurtje voor. Eh, straks in het volgende uur gaan we door over, uiteraard over Brel. Ja, ik lees gewoon op wat er in mijn eh, draaiboek staat. Over zijn ideeën en zijn principes. En er is ook weer live muziek van George en eh, van Philip. daar verheug ik me ook heel erg op eigenlijk. Eigenlijk verheug ik me daar het meest op. Het optreden? Ja. En jij niet? Ja,